afrikanisch land genote, wees getrou aan volk en taal, aan jouself, aan elkander, van die kaap tot in die val, van Oranje tot Zambesi, in Natal en in Transvaal, afrikanisch land. genoten. Wees getrouw aan volk in taal. Afrikaanse moeders, dochters, Afrikaanse zon en veld is beroemd door heel die wereld. Staan een boek en lied vermeld, hul beziel met in liefde, hoe er dan geld. Afrikaanse moeders, dochters, Afrikaanse zon. Eén veld, eenheid, vrijheid, recht in liefde, een ons dierbaar vaderland. Daarvoor strij ons, daarvoor lei ons, allemaal samen in ons land. Eenheid, vrijheid, recht en liefde, daarvoor werk ons hand aan hand. Eenheid, vrijheid, recht en liefde, Een ons dierbaar vader.